Annette Schut met het NOS Journaal. Gladheid en wintersweer hebben vannacht opnieuw geleid tot ongelukken. Het ging onder meer mis op de A6 bij Almere. Daar belandde een auto in de sloot naast de weg. Ook op de N377 bij Dedemsvaart verloor een bestuurder de macht over het stuur. Daar kwam een vrachtwagen gedeeltelijk in de sloot terecht. Dat gebeurde ook op de N305 bij Zeewolde. In de Italiaanse bergen zijn drie mensen omgekomen door lawines. In het noordwesten van het land werden vier skiers meegesleurd door een lawine. Een van hen kwam om het leven. Iets noordelijker werden twee Franse skiers getroffen door een lawine. Een van hen kwam om. Ook in de Dolomieten kwam een skier op die manier om het leven. In Brabant gaat de zoektocht naar de vermiste Mick vanochtend verder. Daarbij krijgt de politie hulp van het veteranen searchteam en vrijwilligers. De 19-jarige Mick uit Helmond wordt sinds gisternacht vermist. Hij is vermoedelijk zonder schoenen en in korte broek vanuit huis vertrokken en niet meer teruggekomen. Mick heeft een verstandelijke beperking en zowel de politie als zijn familie maakt zich grote zorgen. De politie vraagt mensen uit te kijken en ook in schuurtjes en tuinhuizen naar Mick te zoeken. In Mexico zijn bij een aardbeving zeker twee mensen omgekomen. De beving had een kracht van 6,5. Het epicentrum lag in de buurt van de kustplaats Acapulco. Een vrouw van 50 kwam om het leven toen haar huis instortte. Een man overleed op het moment dat hij werd geëvacueerd. Waardoor hij om het leven kwam is niet duidelijk. Op het moment van de aardbeving hield president Scheinbaum in Mexico-stad een persconferentie. Ze merkte op dat de grond trilde en vroeg journalisten rustig te vertrekken. Het weer. De dag begint nat met op veel plekken regen en sneeuw. De meeste buien vallen in het midden en zuiden. De temperatuur ligt rond het vriespunt.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 I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna. to get them, now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them.